deze woensdag te weer op. Ik eh, dank u voor het luisteren, dames en heren. Ik ga even iets wat drinken en zo. En dan maar weer eens op huis om. En uh, nou, ik zie u morgen weer om 12 uur met ZFM Lunch.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 Wetenschappers hebben voor zo'n 100 ziektes kunnen achterhalen... wat er precies misgaat in het lichaam, zelfs nog voordat mensen ziek worden... Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen bestudeerden de gevolgen van DNA-veranderingen bij 8000 personen. Voor veel ziekten blijkt één bepaald biologisch proces verstoord te raken. Hoofdonderzoeker Lude Franke van het UMCG hoopt dat met de inzichten bijvoorbeeld nieuwe medicijnen tegen suikerziekte kunnen worden ontwikkeld. Greenpeace heeft duizenden donateurs meegedeeld dat hun bijdrage wordt verhoogd. Mensen die dat niet willen, moeten zelf actie ondernemen. Volgens Greenpeace gaat het om een proef waarin wordt gekeken hoe donateurs op de brief reageren. Op sociale media staan vooral veel negatieve reacties. In Frankrijk heeft een juwelier een overvaller die hem had beroofd bij een achtervolging doodgeschoten. De juwelier is aangehouden. Meteen na de opening van zijn winkel in Nice werd de man vanochtend door twee mannen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers gingen met de buit op een motor vandoor. De juwelier achtervolgde de twee en opende het vuur. De man die achterop zat werd dodelijk geraakt. Onbekend is of de ander nog op de vlucht is. Bij een zelfmoordaanslag in de sinai woestijn zijn zeker negen Egyptische militairen omgekomen. Een bomauto explodeerde tegen een gebouw van de Egyptische inlichtingendienst op de grens met Israël en de Gazastrook. Vrijwel tegelijkertijd werd een grenspost van het leger beschoten door militairen. Sinds president Morsi twee maanden geleden werd afgezet... is het aantal aanslagen in het grensgebied sterk gestegen. Basisschoolkinderen uit de Gelderse gemeente Renkum krijgen vanaf deze week les over explosieven en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen krijgen te horen wat ze moeten doen als ze granaten en ander oorlogstuig vinden. Een belangrijk deel van de slag om Arnhem speelde zich in en rond Renkum af... en daarom worden in het gebied geregeld niet ontplofte granaten gevonden. Het weer, een aantal buien, van tijd tot tijd zon. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden zon en droog. En het wordt zo'n 18 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. En vanuit Europoort de dagelijkse file naar Rotterdam op de N15 langzaam in over 4 kilometer bij Spijkenisse.